Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een brand in Driewegen in Zeeland zijn twee brandweermannen gewond geraakt. Op een boerderij stond een schuur met hooi- en landbouwmachines in lichterlaaien. Toen een muur instortte raakten de twee brandweerlieden gewond. Ze waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Over hun toestand kan de veiligheidsregio Zeeland verder niets zeggen. De naastgelegen woning en een andere schuur konden worden gespaard. In Parijs is de beladen Nations League-wedstrijd Frankrijk-Israël zonder grote incidenten verlopen. Er waren duizenden agenten op de been om gewelddadigheden, zoals vorige week in Amsterdam, te voorkomen. Afgezien van een fluitconcert tijdens het Israëlische volkslied en een opstootje op de tribune bleef het in het stadion vrij rustig. Het stadion was maar voor een kwart gevuld. Gescoord werd er niet, de wedstrijd eindigde in 0-0. De politie heeft een van de mannen aangehouden van wie geblurde foto's waren getoond in het tv-programma Opsporing Gezocht. Hij meldde zichzelf bij de politie. In totaal werden de beelden van vijf mannen verspreid... die ervan worden verdacht het zwaarste geweld te hebben gepleegd... rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv vorige week. Ze kunnen zich de komende dag nog melden... anders worden hun foto's herkenbaar getoond. Binnenkort worden ook beelden naar buiten gebracht... van 24 andere verdachten. Robert F. Kennedy Jr. wordt de Amerikaanse minister van Volksgezondheid in de nieuwe ploeg van Donald Trump. Kennedy stapte uit de race naar het Witte Huis en vroeg aan Trump een rol in de nieuwe regering. Robert Kennedy staat sceptisch tegenover vaccins en verspreidde daarover nepnieuws. Zo herhaalde hij regelmatig de mythe dat vaccins autisme zouden veroorzaken. Het weer. Hier en daar valt wat lichte regen, minima rond 8 graden. Daarna een overwegend grijze dag. Hier en daar kan een beetje regen vallen.